Jobboot met het NOS-journaal. De huldiging van de Nederland in Den Bosch gaat gewoon door. Een advocatenkantoor had een kort geding aangespannen, maar dat is ingetrokken. De advocaten waren bang voor overlast. Hun kantoor zit aan het stationsplein in Den Bosch, waar het feest maandag is. De gemeente en het advocatenkantoor hebben met een gesprek onduidelijkheden over de huldiging weggenomen. Zo staat in een verklaring. Kinderen van een basisschool in Tilburg kunnen de eerste dag na de vakantie niet naar school. In het gebouw zijn bij een controle asbestdeeltjes gevonden. Het onderzoek moet blijken om hoeveel asbest het gaat en of het schadelijk is. De uitslag van dit onderzoek komt maandag. Het schoolgebouw in Tilburg blijft in ieder geval tot dinsdag dicht. De school heeft noodopvang geregeld voor kinderen die niet thuis kunnen blijven omdat de ouders aan het werk zijn. Zangeres Madonna krijgt mogelijk een geldboete omdat ze tijdens een concert opriep tot tolerantie ten aanzien van homoseksuelen. Dat deed ze in Sint-Petersburg tegen een menigte van 25.000 mensen. Een functionaris van de stad zei dat er bewijs is dat Madonna het verbod op propaganda voor homoseksualiteit heeft overtreden. Op het concert toonde Madonna zich ook solidair met de drie vrouwen van de punkband Pussy Riot. De VVD in Amsterdam wil een hardere aanpak van verbaal geweld tegen vrouwen. De gemeenteraadsfractie vindt dat er stevige boetes moeten worden opgelegd. De VVD noemt sissen of schelden discriminerend en provocerend tegenover vrouwen. Meisjes en vrouwen kunnen zich hierdoor onveilig voelen. De tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond heeft de trainer van Juventus, Antonio Conte, geschorst voor zijn rol in het omkoopschandaal. Hij mag tien maanden zijn werk niet doen. Conte zou twee seizoenen geleden hebben geweten dat twee wedstrijden van de Toscaanse club AC Siena werden gemanipuleerd. Het weer volop zon, alleen in het noorden nog wat wolkenvelden. Het wordt 19 tot 22 graden. Ook morgen flinke zonnige periode, dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden-Oost 6 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A12 Utrecht richting Den Haag.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 to be. while you are working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... E-